Zoals Al Jazeera en het internationale persbureau AP. De eigenaar van het pand werd een uur van tevoren door het Israëlische leger gewaarschuwd. Het Witte Huis heeft Israël laten weten dat het land de veiligheid van journalisten moet garanderen. Dat is hun grootste verantwoordelijkheid, zo zegt de woordvoerder van het Witte Huis. President Biden heeft na de vernietiging van het vetgebouw met zowel de Israëlische president Netanyahu als de Palestijnse leider Abbas gebeld. Volgens het Israëlische leger was het gebouw een legitiem militair doelwit... omdat onder meer de inlichtingendienst van Hamas er actief was. In Frankrijk hebben 20 miljoen inwoners, bijna een derde van de bevolking, hun eerste vaccinatie tegen corona gekregen. Dat maakte president Macron op Twitter bekend. De doelstelling van de regering is om aan het eind van de zomer iedereen te hebben gevaccineerd. Inwoners van 18 jaar en ouder mogen zich sinds begin deze maand ook aanmelden. Zij komen in aanmerking zodra er ergens vaccins over zijn of als 50-plussers niet komen opdagen. Dat leidde tot een stormloop bij de vaccinatiecentra. Intussen heeft van alle 75-plussers in Frankrijk een kwart nog geen vaccinatie gehad. De regering wil zich de komende tijd richten op deze groep. Ministerie van Volksgezondheid en Sievert van Liende gaan maandag met elkaar in gesprek over de levering van 40 miljoen mondkapjes. De Volkskrant schrijft vandaag dat de opiniemaker samen met twee compagnons vermoedelijk flink heeft verdiend aan import van mondkapjes uit China, terwijl hij het deed voorkomen alsof hij er niets aan overhield woordvoerder van het ministerie zegt tegen persbureau ANP... dat er naar aanleiding van de publicatie van beide kanten vragen openstaan. Het weer. Vanuit het zuiden neemt het aantal buien geleidelijk af. Minimum temperatuur van 8 graden of 9. Ook morgen buien en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug. Ik ben de brug die je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. zag niet wat je had verwacht en hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, kan jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als er punt heel dichtbij. Vertrouw maar op jezelf op dit moment. Jij bent zoveel sterker dan je denkt. 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.